uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft zijn State of the Union gegeven, de Amerikaanse troonrede. Daarin haalde hij meerdere malen uit naar zijn voorganger Donald Trump... tegen wie hij het in november vermoedelijk opnieuw opneemt. Biden viel Trump onder meer aan op zijn standpunten over de NAVO, abortus en immigratie. Hij verweet zijn voorganger ook dat hij Poetin zijn gang wil laten gaan... en dat hij de waarheid over de kapitoolbestorming onder het tapijt wil vegen. Verder maakte Biden bekend dat de VS bij Gaza een tijdelijke haven gaat opzetten... om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om de tafel met vier partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan onderhandelen op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met één of twee partijen tegelijk. Gisteren werd duidelijk dat de vier toch over een coalitie willen onderhandelen. Het lijkt erop dat ze zich op een extra parlementair kabinet gaan richten. Dat is een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer... en geen gedetailleerd regeerakkoord. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Die duren tot halverwege de middag. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud... moet roest worden verwijderd. Dat was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het gisteravond 0-0. En daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste acht. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer, het is helder en fris. Minima vannacht van 2 graden aan de kust tot min 2 in het binnenland.